Levi van Eck met het NOS-journaal. 228 Europese vluchten vanwege de hevige storm die wordt verwacht. De passagiers van de geannuleerde vluchten worden geïnformeerd en omgeboekt. Andere reizigers kunnen morgen te maken krijgen met vertragingen. Zij krijgen het advies informatie over hun vlucht goed in de gaten te houden. Noord- en Zuid-Korea zullen bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen onder één vlag het stadion binnenkomen. De gezamenlijke vlag is wit met daarop een lichtblauw herenigd Korea. Twaalf jaar geleden tijdens de Spelen in Turijn kwamen de Korea's ook samen het stadion binnen onder deze vlag. Vandaag werd ook bekend dat de landen samen een dames-ijshockeyteam formeren. En verder stuurt Noord-Korea 230 cheerleaders naar de Spelen in Pyeongchang. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van oud-SP-leider Emiel Roemer. Hij kondigde vorige maand zijn vertrek aan. Roemer zat elf jaar in de Tweede Kamer. Hij stapt naar eigen zeggen op omdat het tijd is voor een nieuwe lichting. Kamervoorzitter Ariep noemde Roemer aardig, vrolijk en collegiaal. Het is niet duidelijk wat Roemer nu gaat doen... nu hij weg is uit de landelijke politiek. In het oosten van Mexico is de grootste onderwatergrot van de wereld ontdekt. De grot is bijna 350 kilometer lang en ligt bij de badplaats Tulum. De grot zelf is niet nieuw, onderzoekers dachten alleen dat het er twee waren. Duikers vonden ook veel spullen van de Maya die duizenden jaren geleden in het gebied leefden. Volgens de onderzoekers geeft het een mooi inzicht in de oude nederzettingen van de Maya-cultuur. Het weer, vanmiddag even wat minder buien. Het is 3 tot 6 graden. Aan zee wijdt het hard tot stormachtig. Vannacht regent het. In het oosten is sneeuw mogelijk. Morgenochtend stormt het aan zee, mogelijk met windkracht 10 dan is het een zware storm. Daarbij zijn ook in het binnenland zeer zware windstoten mogelijk. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor het westen en het midden van het land.